is Nieuws van 6 uur. Dit is maar niet rond de London Bridge blijft voorlopig nog afgesloten... na de aanslag van gisteravond laat. De hele dag is onderzoek gedaan. Inmiddels zijn honderden getuigen gehoord. De Londense politie meldt dat er de komende tijd... meer veiligheidsmaatregelen in de stad worden genomen. Bij de aanslag op de London Bridge en Borough Market vielen zeven doden. De drie daders zijn door de politie doodgeschoten. Agenten hebben zeker 50 kogels afgevuurd. Daarbij is ook een omstander geraakt die in het ziekenhuis ligt. Van de 48 gewonden zijn er 21 in kritieke toestand, zegt de Britse gezondheidsdienst. Acht mensen hebben het ziekenhuis verlaten. Volgens de Nationale Terrorismebestrijdingsdienst komt het aantal slachtoffers van de aanslag niet uit Groot-Brittannië. De dienst zegt in een verklaring dat het busje waarmee de aanslag is gepleegd pas geleden gehuurd zou zijn door een van de aanslagplegers. Hun identiteit is volgens de BBC inmiddels bekend bij de politie, maar wordt niet naar buiten gebracht. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam dat werd gevonden in Bunschoten van de 14-jarige Savannah is. Het lichaam werd vanochtend ontdekt op een industrieterrein. Volgens het ANP lag het in een sloot. De politie is nog niet bij het lichaam geweest, maar doet sporenonderzoek en werkt minutieus naar het slachtoffer toe zo zegt de politie op Twitter. Savanne verdween donderdag in Bunschoten. Zo'n 20 kilometer van Bunschoten werd vrijdag een achterveld... het lichaam van een ander 14-jarig meisje gevonden. Ze werd ook in het water aangetroffen. Van haar staat vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens de politie is er geen verband tussen beide zaken. Het weer vanavond overal droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen zon, maar vooral in het westen en noorden in de loop van de dag kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dinsdag is het buiig met veel wind, maximaal rond 16 graden. En dit was het NOS Journaal.